info en hits. Oh yeah! langstraat fm En alvast een heel fijne zaterdagavond gewenst. Dit is een weer, de show met boordevol funk, disco en soul. Tot 7 uur is het. Langstraat FM. Funk Night. Funk uit de playlist. En hier, hier is Climax. blue leather suit. My nails were done, my hair was fierce, fierce. I was riding in a Cooper's limousine. Don't you want to ride? I was at home. Kitty girl. I, I, I think I'm gonna, I'm gonna, leave right now because I have some things to do. Call my chauffeur. I love you, I love you all, but I got to go. Girls Forever. En dit vette maxi van Slave. Don't waste my time. and you are on the one. We just heard the latest from the new edition, Crazy for You by Madonna, and the never ending saga of Roxanne, U2FO's Roxanne Roxanne. We heard Roxanne's Revenge, Roxanne's a man, the real Roxanne, Roxanne's granny, and Roxanne meets Godzilla. And here's an exclusive from WONE. Roxanne meets Mr. DJ coming to a record store near you soon. We got your rap, your jazz, your rhythm and soul. We've even got your rock and roll. Reach out and touch a star. Request lines open at 123 WONE. I'm Mr. DJ. And guess what, baby? Yeah, you are on the one. What's your name and where you calling from? Yo, Mr. DJ, this is Ronnie from Lakewood, man. What's happening? Hey, dude, how you hanging? Hey, I'm hanging pretty tough, man. I was just wondering if I could hear a little bit of that Frank Sinatra with that Quincy, uh, uh Quincy Jones. Quincy Jones, yeah, that's it. You know, little LA, she's my lady, and maybe a little New York, New York, huh? Hey, thanks, dude. Love you, babe. W O N E request line, radio for the world. You're on the air. What's your name? Where you calling from? This is What's happening? happening? Hey, you live, man. What's going on? The Black Man. I, I, the song, I haven't heard it. Which one? The Black Man song. We just played, Chin. The one with the socks, man. Black socks. Oh, the socks. Sounds like a baseball team from Harlem, dude. Yeah. Hang on, we'll get it on. WONE request line radio for the world. Hi, you're on the air. What's your name? Where you calling from? exist. From Hollywood, how's it going, Floyd? You all right, babe? I feel fine. What you want to hear? Hey, good request, man. We got it for you. WNE request line. Hi, you're on the air. What's your name? Where you calling from? Hi, this is Liz. Hey, Liz. How you doing? Good. Um, I just wanted to tell you I love your voice. Hey, I love it too, babe. <laughs> uh, I'm sitting here all by myself and. Oh, oh, hey. Uh, yes, uh, what's going on, Liz? What can I do for you? I just wanted to, um, you know, call me sometime. Uh, okay, no problem. What's your number, babe? Uh, bye. Uh, bye. Liz, your number. your request. Coming up, we've got We Are the World, Houdini's Five Minutes of Fun, Pop Life from the Purple Man, and by special request, Robert White's Hold Me Tight. WONE weather for the world looks like this Tokyo, cloudy skies with a high of 75 foggy and cool in London with a balmy 56. Rio, it's hot on the beach, 102 and rising, 65 and clear in Frankfurt. The Big Apple's 92. Purple rain in the forecast out of Minnesota. We're talking 40 days and 40 nights here, gang, so don't leave home without it. And not your American Express card either. Bangkok, it's always live at 95. LA, Sherman Oaks and Reseda area, 85 and clear and totally tubular. And right now, WONE Radio for the World is hot and rising. This is Mr. DJ, and you're on the one. afscheid nemen, Mr. DJ. Met dus zijn enige vriend, de microfoon. Ik ken het, ik ken er alles van. Langs dat er een Funk Night is het. En hier is een souvenir van Junior. FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Franse president Macron lijkt Rusland niet van plan te zijn om de oorlog in Oekraïne snel te stoppen. De twee spraken elkaar vandaag telefonisch samen met de Duitse bondskanselier Scholz een uur lang. Poetin werd door zijn twee Europese collega's opgeroepen tot een direct staakt het vuren in Oekraïne. Volgens het Kremlin wordt er binnenkort via een videoverbinding verder onderhandeld met Oekraïne. Het overleg tussen de buitenlandministers van de twee landen leverde deze week niets op. Volgens Duitsland gebruikt Poetin het wapen honger als oorlogsmiddel. De Duitse minister van Landbouw is ontzet over Russische aanvallen op de Oekraïnse graanopslagplaatsen. Die leiden tot schaarste en enorme prijsstijgingen. Dat heeft dan weer gevolgen voor de eigen bevolking, maar ook voor de rest van de wereld. Want Oekraïne geldt als de graanschuur op aarde. Rusland dreigt westerse wapenleveranties aan Oekraïne aan te vallen en waarschuwt dat de konvooien van de VS en de NAVO met onder meer luchtverdedigingssystemen een legitiem doelwit zijn. Saoedi-Arabië heeft op één dag 81 mensen geëxecuteerd die banden zouden hebben met terroristische organisaties als Al-Qaeda, IS en de Houthi-rebellen in Jemen. Het aantal executies op één dag is hoger dan dat van alle doodvonnissen van vorig jaar samen. De 81 terroristen hadden volgens het staatspersbureau aanvallen voorbereid op strategische plekken als politiebureaus. Ook hadden ze moordaanslagen beraamd op veiligheidsofficieren en hoeveelheden wapens Saoedi-Arabië binnengesmokkeld. En de Amerikaanse zanger Timmy Thomas is overleden op 77-jarige leeftijd. Hij werd vooral bekend van zijn iconische hit Why Can't We Live Together uit 1972. Thomas kwam uit Indiana en begon in de jazzmuziek bij Donald Byrd, waarna hij als sessiemuzikant in studio's in Memphis zijn brood verdiende. Na het zien van televisieuitzendingen over de oorlog in Vietnam schreef hij zijn grootste hit en nam die zelf op met behulp van een ritmebox, een Hammond-orgel en een Hammond-bas. Het weer vanuit het zuiden toenemende bewolking en wat lichte regen. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is er meer zon met af en toe wel wat motregen bij 12 tot 16 graden. Tot zover het Nieuws. Omdat het echt Echt? Ik bedoel echt schoon moet zijn? Bezoek de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk. Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen, bedrijfsauto of vrachtwagen er weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De Uitblinker in Waalwijk. Als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. In de gemeente Waalwijk is het fijn leven en zorgen we voor elkaar. We moeten wel blijven investeren om ons hoge voorzieningenniveau te behouden en te versterken. Lokaal Belang is ervan overtuigd dat meer aandacht voor onderwijs, welzijn, cultuur en sport bijdraagt aan een gezondere samenleving. Bovendien bouwen we de komende vier jaar duizend extra woningen voor alle doelgroepen in Waalwijk, Sprankepelle en Waspik. Met het oog op de omgeving, dus meer groen en voldoende parkeergelegenheid. Samen bouwen aan onze toekomst. Stem 14, 15 of 16 maart op Lokaal Belang. is december voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Langstraat FM. Funknight. way I talk. And then she took my tongue for a walk. The life of a rapper can really be sweet. You rock the girls, then rock the beat. You know they say that talk is cheap, but it's big money out on the street. Hey, hallelujah! Alright, boys, let's give it to them. Langs bij Funk Night deel 2. Souvenir nu van Michael Jackson. Wannabe staat in Something. Komt, zoals je misschien al weet, uit 1982. night. de playlist Maxi van Stephanie Mills. Hier Stand Back 1985. Hey, hey, hey, hey, lijst van bij en Funk Nights. We zijn er tot 7 uur en hier is Jenny Burton. en dat was Tyron Brunson. ik neem nu vast afscheid, want je weet nog nooit met die reclame. We draaien in ieder geval nu die OJ's en Can't Slow Down. En als we nog tijd over hebben, hoor je Orange Juice Jones. Love will find a way. Wat mij betreft, tot de volgende keer weer. I know can't allemaal klaar